Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Rusland moet volgens president Poetin zijn militaire paraatheid verhogen. Hij reageert daarmee op een grote oefening van de NAVO in Oost-Europa. De Russische president ziet die als een provocatie van zijn land. De NAVO oefende de afgelopen weken met duizenden militairen, gevechtsvliegtuigen en schepen in de Baltische Staten op 150 kilometer van de Russische grens. Poetin zegt dat hij graag wil praten met de NAVO, maar dat daar niet op wordt gereageerd. Bij de politie werken te weinig agenten van Marokkaanse of Turkse afkomst. Dat zegt de Nederlandse politiebond. Volgens de bond dreigt het diversiteitsbeleid van de politie één grote mislukking te worden. Tegen Nieuwsuur zegt de voorzitter van de bond dat er nauwelijks jongeren van Marokkaanse of Turkse afkomst zijn die bij de politie willen werken. Ze zien de politie volgens de bond als hun natuurlijke vijand. De politie doet volgens de bond te weinig om dat te veranderen. De politie van Parijs heeft een protestmars die morgen zou worden gehouden verboden. De politie zegt dat ze de veiligheid niet kan garanderen. Verschillende demonstraties de afgelopen tijd liepen uit de hand. En daarbij raakten zeker 350 agenten gewond. Tijdens die acties wordt geprotesteerd tegen de nieuwe arbeidswet. Maar ruilschoppers grijpen die betogingen geregeld aan om rotzooi te trappen. De VN heeft volgens Artsen zonder Grenzen gefaald bij een vredesmissie in Zuid-Soedan. Volgens de hulporganisatie zijn de militairen er niet in geslaagd om burgers te beschermen tijdens een aanval op een basis in de stad Malakal in februari. Daarbij kwamen zeker 25 mensen om het leven. Onder de doden waren ook twee medewerkers van Artsen zonder Grenzen. Volgens de organisatie hadden VN-militairen veel sterfgevallen kunnen voorkomen. De VN zegt in een rapport dat er verwarring was over de commando's tijdens de aanval en dat het aan coördinatie ontbrak. Het weer vanuit het zuiden wat bewolking. Plaatselijk kan een bui vallen en het is 23 tot 26 graden. Komende nacht en morgenochtend zwaardere buien met kans op onweer en hagel, vooral in het westen. Morgen ook zon, bij 25 tot 31 graden.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 En wat gaan we vandaag doen? Nou, het is de voorlaatste aflevering, hè, dat u dat vast weet. Eh, dat had ik wel aangewend. Ik heb op Facebook een foute datum ingevuld. Er stond nog 15 juni, maar het is 22 juni vandaag. En ehm, dit is de laatste, één laatste. Volgende week is de laatste uitzending van de vinyljaren. En eh, wat dat wordt weet ik nog niet. Maar in ieder geval, eh, vandaag gaan we het hebben over twee prachtige albums. Het super eh, hitalbum van Fats Domino. En het legendarische album Deja Vu. Eh, een tijd geleden alweer dat ik dit album gedraaid heb. Dus eh, dat is al zeker al een jaar of twee, drie geleden. Dus kwam weer een keer. Deja Vu, Crosby, Stills, Nash en Young. Met, uh, nou, Young doet niet zo gek veel mee hoor. Twee liedjes maar. Maar het blijft wel een schitterend album. Het tweede album van deze heren uit 1971. Een fantastische plaat. Met vooral ook een gigantische hoester om. En vooral de, het originele exemplaar heeft die hoes nog. Want latere versies was die hoes verdwenen was het een goedkoper hoesje geworden met een fotootje erop. En eh, de lettertjes ook wel, maar dan gewoon in een foto. Maar deze, oh, dit is nog echt de originele hoes hoor. Hey, moet je kijken. Oh, als je dat ziet op de, de webcam, jongen, dat is zo mooi. Prachtig. Met goud ingelegde letters. Eh, en, en, en helemaal een soort perkamentachtige eh, hoes. Ja, het ziet, alleen de hoes is al een plaatje. En dat, dat, dat krijg je niet als je de cd koopt. Of als je hem streamt. Eh, dit, dit, dit is een uniek document. Prachtige hoes. Later ook niet meer gemaakt, zei ik al. Want later hebben ze hem vereenvoudigd. Wel dezelfde afbeelding, maar niet meer die mooie gouden letters erop en zo. Oh, maar dit is het originele exemplaar nog. Uit, eh, nou ja, 71 was hij, als ik het goed heb. Zal ik nog even precies nakijken. En het is, het is een plaatje hoor. Oh. We gaan er gauw naar, naar luisteren. Want de muziek die erop staat is ook een plaatje. En eh, het is gewoon te gekke, een te gekke plaat. Laten we ermee beginnen. David Crosby, Graham Nash, Stephen Stills en Neil Young in Deja Vu. En het eerste nummer heet Carry On. Jawel. One morning I woke up and I knew you were gone. A new day, a new way, a new life. fable je zo'n album veel te weinig op de, op de draaitafel. Het is, het is gewoon heerlijk om weer terug te horen. We gaan hem helemaal draaien vandaag. Wat kan mij schelen. Eh, we doen het gewoon helemaal. Deja Vu van Crosby, Stills, Nash en Young. Hun beste plaat. Oh, ho, ho, ho, ho. Ho, ho nou. Je bent al lang niet aan de beurt. Hè? Verdorie. Uh, sorry hoor. Ging even... <laughs> Het is even, fout. Maar eh, ik was even te laat. Ik zat op een verkeerd knopje te drukken. Maar het is nog En twee nummers nee, we gaan twee nummers achter elkaar draaien. Crosby, Stills, Nash Young dus en Carry On. En u hoort al een klein stukje van eh, Teach Your Children, maar die komt straks natuurlijk. We gaan eerst naar ons andere klassieke album, classic album. En dat is een fantastisch hoor. Dat is een dubbel LP. Eh, ik denk niet dat we er aan toe komen om helemaal te draaien. Maar het is wel een dubbel LP. Fats Domino. Eh, de 32 Original Hit Recordings. Nou, daar staan er een zootje op hoor. Blueberry Hill, There Goes My Heart Again, Red Sails in the Sunset, Jambalaya, eh, When I'm Walking, Blue Monday, Margie Then The Shame. Nou ja, je kunt ze eigenlijk... Je kunt het zo gek niet opnoemen of het staat erop. Vierkanten vol met heerlijke vets domino muziek. Ik weet niet of we ze allemaal kunnen draaien. Dat kan ook niet. Het is een dubbel LP. En we moeten ook eh, af en toe nog eens even wat draaien uit uh, 50. Want dat is nou eenmaal eh, wat we doen in dit programma. Maar het is wel lekker om naar, uh, eh, naar te luisteren. Fats Domino. En het eerste nummer wat wij van hem gaan draaien... dat heet There Goes My Heart. as tight as I can. Well, there goes my heart again. There goes my heart again. There goes my heart again. There goes my heart again. So don't let me down. Baby, can I take it to the movie show? kiss you before I go. heet Officieel heet hij gewoon Antoine Domino. En eh, hij komt natuurlijk uit eh, New Orleans, hè, dat eh, is bekend. En hij is al heel lang actief. Al, zeker sinds de 40 jaren is hij al actief. Hij had al, al hits voordat zelfs de rock'n'roll nog maar doorbrak. Toen was, hij al, toen was hij al bezig. En ja, dat, in New Orleans, hè, dat is nu eenmaal een bakermat van allerlei van allerlei uh, artiesten. En hij is er één van. Nou, hij was eh, natuurlijk wereldberoemd. Grote hits als Blueberry Hill en dat soort dingen. Maar die komen allemaal nog aan bod. Want u krijgt er nog meer van hem te horen. Van het album 32 eh, Original Hit Recordings. Eh, super album heet het dan ook terecht. Vets Domino. En we gaan door met... Ehm, met Crosby, Stills, Nash Young. Ja, u hoorde hem al een flartje, maar eh, ik denk eh, één nummer tegelijk. Al zijn we er zo gauw doorheen. Ehm, doen we niet. Een prachtig liedje geschreven door eh, Graham Nash in dit geval. u weet hoe de band ontstaan is. Nou, de band uh, Stephen Stills zat oorspronkelijk in de Buffalo Springfield samen met Neil Young. David Crosby zat in de Birds. En Graham Nash zat in de Hollies. in Engeland. En dat ging allemaal niet goed met die bands. Ehm, Crosby stapte eh, uit de beurs vanwege oneenigheid met eh, Jim McGuinn. Of Roger McGuinn, hoe je hem ook noemen wil. Uh, Graham Nash verliet de Hollies omdat ze het onzalige idee kregen volgens hem om een album te gaan maken. Hollies Sing Dylan. Nou, dat vond hij maar helemaal niks, want Graham Nash wilde gewoon eigen muziek maken en eh, geen liedjes van Bob Dylan gaan zingen. Uh, nou, daar kan ik me bij iets bij voorstellen. En vandaar dat hij eruit stapte. Hij had een leuk vriendinnetje in Amerika, dat was Joni Mitchell. En uh, daar eh, op een feestje bij haar thuis ontmoette hij Steffen Stills en Graham, eh, David Crosby. Gingen daar een beetje zitten jammen, die gasten met z'n tweeën. En ineens ehm, zei Graham Nash van, joh, kun je het liedje nog een keer spelen? Ja, zei Stephen Stills, is goed. En toen zong hij er geïmproviseerd meteen een hoog stemmetje bij. En toen zeiden die andere twee van, hey, die moeten we hebben daar gaan we wat mee doen. En zo is het eigenlijk allemaal een beetje eh, ontstaan. Het verhaal van eh, Graham Nash. Eh, die toetrad tot Crosby, Stills en Nash.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 Ja, een gerecht. Dat is een uh, eten dus. Ik weet niet precies hoe je het maakt. Uh, mijn vrouw weet dat wel, geloof ik. Uh, die zou het ook een keer gaan maken, zei ze. Maar we zien wel of dat ooit een keer gebeurt. Jambalaya is de naam van het gerecht. En het liedje wordt gezongen door Fats Domino. Ja, dat kan niet anders. Goodbye Joe, me gotta go, me she rode down Dubai. My Yvonne, sweet as one, be your Maya. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jambalaya, crawfish pie, really gumbo. Cause tonight I'm gonna see Mama Cheryl Mio. He could talk, he'll through jaw, and be yelled. Son of a gun, we'll have big fun on the wire. guitar au revoir Abigail Son of a gun, we'll have big fun on the bayou Jambalaya, crawfish pie really gumbo Cause tonight I'm gonna see my machado meal Pig guitar, fear and jaw, Abigail son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Uh-oh. Oh. wel opletten, Jans. Zo, eh, nou oké. Dat was uh, Fats Domino dus met Jambalaya van het album. Dat uh, die naam draagt. Het 32 Original Hit Recordings. We gaan naar de nieuwe vinyl 50, dames en heren. Want dat is best wel interessant. En de eerste plaat is een beetje lastig. Want daar, heb ik geen, daar is geen streaming van. Althans geen, geen Spotify. Dus dat moet ik eventjes... ik weet niet precies... Nou ja, we zien wel hoe het klinkt. Het gaat om, eh, om jazzmuziek. Dus voor alle jazzliefhebbers nu even opgelet. Dat is een, eh, een album is eh, binnengekomen op, op, de, op de een van de laatste plaatsen. Maar dat geeft allemaal niks. Hij is er in ieder geval. Het is opnieuw uitgebracht. En dat is op zich... Nee, zeg maar aan die laatste plaatsen. Zit niet te zeuren. Het is gewoon nummer 34. En daar is hij binnengekomen. En dat is Thelonious Monk. En jazzpianiste die zegt dat natuurlijk alles. Het is een album dat eh, opgenomen is in 1962. Het was zijn eerste album dat hij maakte voor Columbia Records. Eh, het is opgenomen in tijd van vier dagen. En eh, de titel, dat, denk dat dat is... Thelonious Dreams. of Ehm, de Thelonious Monks... Nee, wat zeg ik nou? De Monks Dreams, zo heet hij. En dan staat erachter take 8. Dus eh, ik zou zeggen, mocht u eh, erg liefhebber zijn van jazzmuziek... Nou, geniet dan van het unieke pianospel van deze man. Thelonious Monk en Monk's Dream. Als dat allemaal werkt Dat moet ik allemaal even afwachten. Moet weer helemaal opstarten. Tjonge jongen wat duurt dat lang. En toen zei hij... Er is geen verbinding. Hier kan ik zo moe van worden. Hier kan ik zo moe van worden. Nou, oké. Eh, ik ga het nog een keer proberen. Kijken of het nog een keer lukt. Net dat ik hem uitzocht, deed hij het wel. En nou doet hij het ineens niet. Nou, dat is toch wel heel vervelend, hè? Even kijken. Nou, ik probeer het zo wel eventjes opnieuw. Ik ga eerst dan eventjes een, eh, een ander album draaien uit die... Eh, uit die vinyl 50. Eh, ik ga het beslist eh, nog proberen. Ik beloof het u. Eh, we gaan ons uiterste best doen om, om hem toch gedraaid te krijgen. want het is te mooi om het, om het, te, laten, om het te laten liggen. Ik, we, proberen het gewoon nog een keer. Ik, ga het nog een keer proberen. Kijken of hij wil. De Thelonious Monk Dream. Nou, even kijken wat hij nu doet. 1, 2. Nee. <laughs> ik heb ook altijd pech in dat opzicht. Nou, ik blijf het eh, proberen. Het komt allemaal goed. Maar nu even niet. Ehm, de volgende band waar we iets van draaien, die heet uh, Weevil. En eh, de informatie zal ik u straks geven. We gaan er eerst iets van draaien van deze band. Van, uh, even kijken, zeg ik dat nou goed? Nee, nee, niet Weevil. Swans is de volgende band waar we iets van draaien. Juist. Want die Weevil, dat vond ik geen muziek die hier in het programma past. Dus we gaan het hebben over... Uh, Swans. En het nummer heet When Will I Return? His I scream. dus, Dat je niet iets anders denkt. Het is geen Duitse band. Het is een eh, Amerikaanse experimentele band. Experimental band. Experimentele band dus. En eh, het is alweer hun veertiende studioalbum. Glowing Man heet het. Ja, we moeten van houden. Maar ik vind het wel apart klinken, dat wel. Ja. En het nummer wat we ervan uh, eh, van draaiden nu, dat, dat heette dus... When Will I Return? Juist, Swans dus. En het is eh, nieuw binnengekomen deze week. En het is uitgekomen, het album, op 17 juni uh, eh, jongstleden. En de plaats waarop het eh, binnenkwam, dat zou ik ook nog eventjes vertellen. Dat is misschien ook wel handig. Oh, wacht even. Dat gaat weer van alles mis hier. nou, dat, de plaats waarop het binnenkwam... Oh hoor. Even, even gluren. Moet ik even gluren. Nummer 30. Ja. Nummer 30. Daar is het op binnengekomen. Goed. Crosby, Stills, Nash en Young gaan we door met Almost Cut My Hair. cut my hair. It happened just the other day. It's getting kinda long. I could have said it was in my way. together. Blijft een eh, hoogtepunt van eh, dit album. Dit prachtige Almost Cut My Hair. Een, song die erover eh, over gaat dat uh, Crosby bijna opgepakt werd, zijn haar geknipt zou worden. Maar dat eh, is gelukkig niet gebeurd. Um, almost cut my hair. Ik had het er straks over Thelonious Monk, dames en heren. En ehm, belofte maakt schuld. Ik had beloofd dat ik zou proberen om dat stuk toch te laten horen. Wat, wat er is, het is. Het is namelijk een, geen, geen Spotify-veldje, ook geen vinyl. Ja, het is wel uitgekomen op vinyl, maar ik heb het niet op vinyl. Dus ik heb het ergens anders vandaan moeten plukken en het heet eh, Monk's Dream Part 8. Eh, helaas op. <laughs> Deze opname. Dit eh, was een eh, fantastische plaat van Thelonious Monk. Een legendarische jazzpianist. Het album komt uit 1962 en is in vier dagen opgenomen. En het was zijn eerste album voor Columbia Records. Thelonious Monk dus op piano. En u hoorde het nummer Monk's Dream Take 8. Ja. Oké, okay, we gaan door met Fats Domino. Ja, want uh, anders de komen we in tijdnood. And Wilpa will call And even is night I hurry to my blue heaven My blue heaven You turn to the right You find a little bright light That leads you to my blue in his night. I hurried to my Blue airborne. Just turn to the right. You find a little bright light that leads you to my blue airborne. You find a golden place by your place, golden road. Oh, little nest, that nest is where the roses bloom. Yes, Molly and me. happy make free, We have in mind. Please, Dat was Fats eh, Domino en eh, My Blue Heaven. Anouk, dames en heren, is aan de beurt in de nieuwe vinyl 50. En eh, het album Hotel New York is opnieuw uitgebracht op vinyl. Nummer 28 eh, kwam hier binnen. En een van de mooiste liedjes van dat album is dit. snikken. Last. Nummer afkomstig van eh, het album Hotel New York. Af, eh, binnengekomen in de vinyl 50 op nummer 28. Prachtige plaat van Anouk. Ja, heerlijk om dit weer eens... Heerlijk weer eens te horen. En van de ene snik gaan we naar de andere snik. Want na de gevoelige snik van, eh, van Anouk... gaan we naar de gevoelige snik van Neil Young. En eh, dat is een prachtig liedje van het album Deja Vu. Een van de twee composities van Neil Young die erop staat. En eh, ik, ja, dit is altijd een van mijn lievelingsliedjes geweest. Dus ik ga het eh, heel graag nog een keer voor u draaien. Van het album Deja Vu dat we deze week als classic album hebben. Helpless. in my mind. I still need a place to go. een Whole Lotta Love in. En we gaan door met het laatste nummer van kant 1 <clears throat> van Deja Vu. En dat heet natuurlijk Woodstock. Geschreven door Joni Mitchell en genoemd natuurlijk opgedragen aan het roemruchte popfestival uit 1969. het eh, eerste festival waar de heren eh, zo uh, eh, groot... nee, nou. Waar de heren optraden voor een heel groot publiek. En daar waren ze nogal angstig voor. Weer scared shitless, zei <laughs> Stefan Stils. En ehm, dat, ja, dat was een, best wel een aardig succes. Dat was natuurlijk vlak na hun eerste, hun, eerste album wat ze uitbrachten. Dit is het tweede album Deja Vu uit 1971. En het nummer dat wat we hoorden, dat heette Woodstock. Ik zei het al, het werd geschreven door uh, <clears throat> Joni Mitchell, toenmalige vriendin van Graham Nash. Nou, is het allemaal niet geweldig? Ja, vet domino nog even. Hello, Josephine.